Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Een team van internationale bemiddelaars zit in Egypte om tafel om een akkoord te sluiten tussen Israël en Hamas. Een hoge Hamas-functionaris heeft gezegd dat er binnen twee dagen een akkoord kan zijn als Israël instemt met de eisen van Hamas. Dan gaat het vooral over humanitaire hulp en de terugkeer van ontheemde Palestijnen naar het noorden van Gaza. In de deal die nu op tafel ligt zou ook een gevechtspauze van zes weken staan. De druk tot een om tot een akkoord te komen neemt steeds meer toe... omdat volgens de VN 570.000 Gazanen in hongersnood zitten. Op het station van Vlissingen is gisteravond een man op het spoor geduwd. Hij raakte gewond en moest met een ambulance naar het ziekenhuis. Waarom hij op de rails werd geduwd is niet duidelijk. Kort daarna is de man uit, een man uit Delft opgepakt. Volgens de politie zou het slachtoffer hem niet kennen. 10.000 Amerikanen in Californië en Nevada zitten zonder stroom na een sneeuwstorm... Ook deze eigenaresse van een winkel heeft last van de sneeuw. My husband spent all morning clearing our driveway. I figured I'd come down here, check out the shop and see if we're gonna open today. Ook zijn door de sneeuw belangrijke wegen en, ironisch genoeg, een skiresort gesloten. Op sommige plekken werden windstoten tot wel 300 km per uur gemeten. Op het Leidseplein in Amsterdam willen horeca-eigenaren weer gaan werken met een zwarte lijst. Wie zich misdraagt in een kroeg komt op de lijst en mag dan tot twee jaar de kroegen op het plein niet in. En dat is nodig, zegt een café-eigenaar. Het heeft een afschrikwekkende werking. Eh, het, het, het, doet mensen die eh, misschien kwaad in de zin hebben of, of eventueel niet, niet goed nadenken over hun acties. Om die eh, wel bewust te maken van het feit van, hé, hey, let op. Doe je hier iets, dan kun je gestraft worden. Al 35 cafés op en rond het plein doen mee met het initiatief. Iets verderop in de stad, op de Zeedijk, zijn ze minder enthousiast over zo'n zwarte lijst. Ik vind juist een café eh, juist zo mooi dat je anoniem ergens binnen kan lopen. En eigenlijk zou je met half je jas nog aan naar het volgende café moeten kunnen. Stel al uw collega's op de Zeedijk zeggen, eh, dit is een goed idee, dit moeten we doen. Uh, ja, ik ben niet zo'n meeloper, dus dan zeg ik alsnog nee. Want dan mag je bij mij lekker anoniem binnenkomen in mijn eigen Vaticaantje. En over het Vaticaan gesproken... Even naar boven kijken voor het weer. Op veel plekken is het een hemelsblauwe lenteachtige dag met temperaturen rond de 15 graden.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 And she looks like a model, except she got a little more ass. Don't even bother unless you got that thing she likes. and causes a fuss. The baddest in town, she's flawless like some uncut eyes. Well, I hope she's going home with me tonight.